China en Rusland voelen er weinig voor om zich met Syrië te bemoeien... en kunnen de resolutie met een veto blokkeren. Ze hebben niet gezegd of ze dat zullen doen. De resolutie is opgesteld door onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. De Britse premier Cameron zei gisteren dat iedereen die tegenstemt dat doet voor eigen rekening. Een zitting in de rechtszaak tegen Joran van der Sloot is uitgesteld. Hij moest in de Peruaanse hoofdstad Lima voor de rechter komen... in verband met de dood van Stefanie Flores. Maar de zitting is een week uitgesteld, volgens de vader van Flores... omdat van der Sloot geen advocaat heeft. Vorige week trok zijn advocaat zich terug vanwege een verschil van mening. Stefanie Flores werd een jaar geleden doodgevonden in een hotelkamer in Lima... die ze deelde met Van der Sloot. Enkele dagen later werd Van der Sloot aangehouden in Chili. Na de 0-0 tegen Brazilië heeft het Nederlands elftal ook gelijk gespeeld tegen Uruguay. In Montevideo eindigde het oefenduel in 1-1. Acht minuten voor tijd scoorde Luis Suarez de openingstreffer. En in de extra tijd maakte Dirk Kuyt gelijk. In de Grote Oceaan is de eerste orkaan van dit seizoen actief. De tropische storm Adrian is uitgegroeid tot een orkaan van de lichtste categorie... met windsnelheden tot 120 km per uur. Weerkundigen verwachten niet dat Adrian aan land gaat... maar de westkust van Mexico ten noorden van Acapulco... kan de komende dagen wel te maken krijgen met de uitschieters van de orkaan. Dan het weer nog, vannacht droog en een graad of 8. Overdag vrij zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie. Eh, op twee plaatsen is de weg dicht wegens werkzaamheden. Het gaat om de A4, Delft richting Amsterdam... tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer.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 Het bekendste werk van Elkie Brooks, Burl's zingen Een hit voor haar uit 1977. En daarvoor zat ze bij de band Vinegar Joe. En van Vinegar Joe zijn nauwelijks eh, nog platen te krijgen. Laat staan cd's. <laughs> Jammer. Maar goed, in ieder geval er zijn voldoende zat materialen nog van eh, het solo repertoire van Elke Brooks. Pearls, van de LP Two Days Away, dat in dit jaar verscheen. Goedemorgen. We gaan tot vier uur verder met het tweede gedeelte van De Nacht Vindt Anders hier bij de Vara op Radio 1... met ook een aantal studiosessies. Zo dadelijk krijg je er al één voor je kiezen. En later op in dit uur laat ik je luisteren naar de nieuwe zingen van Daniel Lohuus. En dan in de uitvoering zoals hij die, afgelopen zaterdag zong in Spijkers met Koppen. Maar eerst die andere studioversie van haar. Zij was namelijk afgelopen avond voor een concert in de Heineken Musical. Dit zou ze ook gezongen hebben. En dit zong ze op 18 december 2008 bij Giel. about half past eight. My mama wakes me, says, Don't be late. I get to the office trying to concentrate. My life is just a slow train crawling up a hill. So I stop one day to figure it out. I quit my job without a shadow of a doubt to sing the blues that I know about. My just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl, never stop to wonder why. So here I am in London town, a better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt to sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl, never stop to wonder why. just a slow train crawling up, up hill. Crawling Up a van Katie Melua. Want daar draait het allemaal om. Zij zong dit op 18 december 2008 in het programma van eh, Giel Belen... op de vroege ochtend 3FM. En afgelopen avond zal ze het ook ongetwijfeld gezongen hebben... op het podium van eh, de Heineken Musical.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 ritme van I, can't no, I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones... je zou het er naadloos tegen elkaar kunnen leggen. Heb eh, je geluisterd naar I'm Your Man van Wem uit 1985... en een half jaar later toen besloot Wem om uit elkaar te gaan. Wem, op dat moment bestaande uit eh, George Michael en Andrew Richley. En daarvoor had je dan die nieuwe single van James Blunt... ook te vinden op de cd Some Kind of Trouble. En die nieuwe single die heeft als titel I'll Be Your Man... Dit gaat de stem worden van Peter Satira. Hij schreef ook dit nummer en destijds, heb ik het over de jaren 70 en de jaren 80... was hij het stemgeluid van Chicago. Het geluid van Chicago waren natuurlijk de blazers en die hoor je ook zometeen. Van de zevende LP van Chicago hoor je Happy Man, Peter Satira zingt. Really by chance, very unsuspect. behoorlijke fan van die band Chicago. Ik heb destijds uh, eh, alle LP's gekocht. LP's die ik nog steeds heb. <laughs> kan je nagaan. <laughs> Wat een fan eh, ik ben geweest als ik eh, de LP's nog uit die periode bewaarde. Mensen zijn zelf vervangen door cd's. En bij tijd houdt hou ik de LP nog wel eens in mijn handen vast. Ik heb in ieder geval een nummer laten horen van die zevende LP van Chicago... met de zang van Peter Cetera, Happy Man. Afgelopen zaterdag was Spekers met Koppen weer te beluisteren op Radio 2... tussen 12 en 2. En het is een keer een gast uit het... Eh, en dat vind ik een vreselijk cliché. Uit het hoge noorden, uit Drenthe. Daniel Lohuus, een nieuwe single heet Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Daniel Lohuus live. Lieve mijn liefde. Zonder is de wereld maar een ratsblad vaak valt het niet met. Toch blijf ik proberen waar ik ooit leerd heb. Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Maar die en aardigheid, het hardste nodig. Je moet een aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Maar diep en aardigheid, het hardste nodig. Harder als wij. Het werkt, het komt bij u terug. Oogsten kruipastoen, hij eerst wat zeiden. En bedenk dan ook al die onaardige mensen. Mm -hmm. Ze ben zo worden zonder het te wilden. Aardig toen zie mensen die niet aardig doen. Maar die ben aardigheid, het hardste nodig. Je moet aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Maar die ben aardigheid, het hardste nodig. Harder als wij. Nu mee maar een drummer, nu mee maar naïef. Maar als de hele wereld met het, wordt iedereen lief. ben Arderijs, het haatste nudde. Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. En mm, die ben Arderijs, het haatste nudde. Harder als wij harder als wij. Haderaarswei. wij. Daniel Lohuis, het applaus wat je hoort. Dat klonk afgelopen zaterdag in Café de floor in Want Daniela Hoestad daarop in uh, Spijkers met Koppen. Ordig doen tegen mensen die niet ordig doen. En het gaat goed met Daniela Hoes, want eh, bijna alle concerten die, die hij eh, nog gaat doen dit seizoen... die zijn nagenoeg uitverkocht. Bijvoorbeeld ehm, vanavond, morgenavond, dan staat hij in Emmen. Dat is toch een soort van thuiswedstrijd. Dan staat hij in Theater de Muzeval. En wat ik al zei, beide voorstellingen die zijn compleet uit uitverkocht. Spekkers met koppen aanstaande zaterdag weer een aflevering van dit live programma op Radio 2. En dan een optreden van Tim Knol. En een dag later staat Tim Knol op eh, Pinkpop. The Beatles, You Can't Do That. I've got something to say that might cause you pain. If catch you talking to ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord c'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord, c'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confitéor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après qu'aucun sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord, Twee totaal verschillende ehm, muziekjes uit 1964. Je hoorde allereerst eh, de Beatles, opgenomen 25 februari 1964. You Can't Do That. Achterkant van uh, Hard Day's Night, de 45 tour op plaats van Wel Eer. En vervolgens hoorde je Georges Brassin, Copain d'Abord. En Georges Brassin is een van de chansonniers die wijze terecht kunnen komen in de Radio 1 Tour Top 100. En als je daar mee wilt doen om te bepalen wat de meest favoriete chansons zijn van de afgelopen decennia, ga dan naar de website van Radio 1 en daar vind je ter rechterzijde van de site een eh, icoontje met Radio 1 Tour Top 100 en dan kan je je voorkeuren kenbaar maken en die platen van Franse artiesten of van artiesten die in het Frans zingen... die zullen gedraaid worden in de periode van Radio Tour de France... op Radio 1 en diverse programma's. Ook hier bij De Nacht ging het anders. We zijn toegekomen aan de sterfgevallen. Vorige week in de nacht, in de hemelvaartsnacht, toen overleed Willem Duis. Dus genoeg over hem eh, vertoond op de televisie, genoeg over hem eh, verteld. Willem Duis was een... Eh, voortreffelijk uh, presentator daar wat ging om improvisatie. Maar ehm, wat hij niet heel goed kon, dat was het eh, zakelijke en het privé van elkaar scheiden. Want uh, Duis had in de jaren 60 ook een platenmaatschappij. Relax, het Relax label had hij. En artiesten die daarop voorkwamen waren onder andere Martine Bijl en Toon Hermans. En vreemd genoeg ook de Outsiders een rockband. En hij had een hekel aan rock, maar het werd wel een succes. my so tight, we didn't speak a word. And I stayed right by her side, that's how we spent the night. I held her hand in mine, it made me feel so fine, and I. touch your little hand. Yeah, you look at me, but I could see your eyes. But just as I hope, as I hope they would be. Well, touch. I didn't mean to touch you, but I touched your hand. no so understanding. I tried to look so recommending am I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine, and it still makes so fine. De met zang van Wally Tax, een band die destijds, dan heb ik het over de jaren 60, 1966 in het bijzonder, want dit was midden in 1966. Een band die eh, onder contract stond bij het Relax label, het label dat uh, gemanaged werd door Willem Deus. En artiesten die bij hem onder contract stonden, die mochten natuurlijk ook optreden in de show voor de vuist weg als ze een nieuwe plaat hadden gemaakt. En dat gebeurde ook met de Outsiders. Een andere artiest die eh, overleden is, heeft iemand die uh, nou geen gigahits heeft gemaakt... op een eh, enkele uitzondering na. Niet dat hij de arena en dat soort dingen bespeeld heeft. Maar hij is vooral een man op de achtergrond geweest. Ik heb het over Andrew Gold. Heel veel instrumenten bespeelde hij op Hard Like a Wheel. En dat was in 1974 een hit voor Linda Ronstadt. 59 jaar is hij geworden en... Vorige week vrijdag toen overleed hij in zijn slaap aan een eh, hartstilstand. Andrew Gold, hij was actief bij de opname van de vijfde LP van Linda Ronstadt, Hard Like a Wheel. Met daarop deze versie van You're No Good, dat in de jaren 60 ook een hit was voor de Swinging Blue Jeans. Op die LP van Linda Ronstadt, Hard Like a Wheel... laat Andrew Gold zich horen als een eh, multimuzikant. Want hij speelt daarop diverse muzie eh, muziekinstrumenten. Je hoort hem op eh, gitaar, slagwerk, piano, drums. een elektrische piano bespeelt hij, de tambourine, de ukulele. En verder is hij ook nog te horen in de achtergrondzang. Andrew Gold. En hier is hij te horen als gitarist... In een opname die gemaakt werd door Steven Bishop. Careless is dus de titel van de LP, de titel van de song On and On. Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying.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 Maar dat bleek toch eh, te veel van het goede te zijn, te veel lettergrepen. En uiteindelijk noemde zij zich simpelweg Wax. En dat heeft een paar hits opgeleverd, onder andere dit... Right Between the Eyes... Andrew Gold is ook uh, wekelijks te geweest.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 Dat is Martin Rushent, uit Engeland komt hij. En zijn naam is ook vermeld op de LP van de Human League. believe it. Want Me Baby van de Human League van de LP Dare. En Martin Washington was bezig met eh, een remake te maken van dat derde album van de Human League. Maar dan met eh, een echt orkest erbij in plaats van elektronica. Martin Washington, hij overleed 4 juni. Buddy Gask is ook zo'n gast die eh, twee, weken, twee dagen geleden overleed. Hij was van Show Waddy Waddy. hij werd 64 jaar oud en hij was ooit de zanger van Show Weddy Weddy. Dit was een van de successen van Show Weddy Weddy. A Little Bit of Soap. Zo dadelijk meer nacht klinkt anders hier bij de VARA op Radio 1.